11 uur. Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. In Frankrijk is bij twee mensen het nieuwe coronavirus vastgesteld. Een van hen was onlangs in Nederland, zegt de medische hulpdienst in Bordeaux... waar de man van 48 in het ziekenhuis ligt. Hij was onlangs in de Chinese stad Wuhan. Vanuit China ging hij naar Nederland, maar hoe lang hij hier is geweest... en met wie hij contact heeft gehad, is niet bekend. De andere patiënt is ook in China geweest en ligt in een ziekenhuis in Parijs. Verder is er nog weinig over bekend... De Franse minister van Volksgezondheid verwacht dat er meer ziektegevallen bekend zullen worden. Bij een aardbeving in het oosten van Turkije zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen. Er zijn honderden gewonden en volgens de autoriteiten liggen er nog mensen onder het puin van ingestorte gebouwen. De aardbeving had een kracht van 6,8. Het epicentrum lag in de provincie Elaze. De beving werd gevolgd door een aantal naschokken. Op video's is te zien hoe mensen in Elaze tijdens de aardbeving naar buiten vluchten. Bij de Iraanse vergeldingsactie begin deze maand op twee Amerikaanse bases in Irak zijn 34 militairen gewond geraakt. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie. De militairen hadden hersenletsel. De helft van hen is inmiddels weer aan het werk, de anderen worden nog behandeld. Kort na de raketaanval zei president Trump dat er geen gewonden waren. Later moest hij daarvan terugkomen toen duidelijk werd dat er zeker 11 militairen gewond waren geraakt. In de eredivisie heeft FC Utrecht thuis met 4-0 gewonnen van ADO Den Haag. Door die overwinning blijft Utrecht zevende... met drie punten minder dan de nummer 3, Willem II. Het weer, op de meeste plaatsen bewolkt en in het zuiden kan wat mist ontstaan. De temperatuur ligt tussen de min 2 en plus 4 graden. Morgen bewolkt en in het noorden wat regen bij maximaal 6 graden. Zondag droog en een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 This is how this is how we do it. Dance Dance Radio. Don't you stop it. Classic the, sound of the underground. We, are Dance Radio. Frank Van Leeuwen. Yeah. On Amsterdam's Dance Radio. In on a String. Hij werd aangevraagd door Aad. Die deed dat even niet via het forum, maar via andere kanalen. En hij had al een heel lijstje met allemaal andere platen. Ik zal eens voor je kijken, joh, wat we nog meer kunnen draaien voor je. In ieder geval een topplaats om het tweede gedeelte van, eh, van Leon Late mee te starten. Ja, mooie plaat. Zeker. Ach ja, en zo komen ook wat minder bekende artiesten voorbij in het programma. Wat dacht je van deze beste man? Oh, ja. Beste man, die met aandacht aan de weg. Phil Perry. Door met Amazing Love. I need your love tonight. Wishing you were right here with me. Can't you see that I, I've been missing? weer een beetje uit dezelfde periode als eh, die plaat eh, van uh, Loose Hands, waar we dit uur mee starten. Thelma Houston en I'd rather spend the bad times with you. Rather than spend the good times with someone new. Ja, het is een lange tekst. Ik vind het knap dat deze dame het uit de mond krijgt. Deze dame die overigens dit jaar in mei 77 gaat worden. Afkomstig met een album Qualifying Heart uit 1983. Nee, we zeggen 1984. Ja, ik moet het wel goed zeggen. Phil Perry en daarvoor eh, met uh, Amazing. Afkomstig van het album The Heart of the Man. En eh, ja, die kwam uit 1991. De beste man is al een lange tijd bezig. Tot en met 2017. 2017 kwam zijn laatste cd uit. Toen had hij dus er 13 op een rij staan. I just wanna get to know your can remember the very first time that I saw you. We were at a club, music banging. I gotta know your game, all about you. That's all. Every night, every day, every time I hear you play, can't get you off my mind. Every night every day. I just wanna see your face. Get you off my mind. I'm crazy for you, Mr. DJ. I just wanna get to know your name. Wish I could be the one to feel her loving up. de mannen van Surface. She was right there. En eh, Where's That Girl, afkomstig van hun eh, tweede album The Second Wave. Where's that girl? in plaats van eh, Yvette Michel, Every Day and Every Night in Van Leeuwen Late Night. Twee minuten voor half twaalf. masquerades on the dance floor. En op het forum zag ik eh, aanstaan uit Hierdegewaard. Hij zegt, hoi Frank, lekker bezig. Natuurlijk al eentje gedraaid, maar als het nog lukt... Twee uurtjes is er zo voorbij. Dat klopt inderdaad. Als het lukt, de plaat van Sheryl Lynn en Got To Be Real. gevraagd via het forum van Dance Radio, dansradio.nl door Aad. Aad uit Hierdegewaard, die wekelijks een verzoekje achterlaat. Dat kun je ook jij doen. Via het eh, forum, uh, eh, dansradio.in, dus, eh, dus, En natuurlijk via Facebook, hè. niet te vergeten. Dance Radio Amsterdam, daar kun je natuurlijk ook een reactie achterlaten. Dat gebeurt zo nu en dan ook. En dat mag meer, dat is leuk. En kun je de pagina gelijk liken, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Aansloeg plaat aan van Cheryl Lynn en Got To Be Real. Ik was nog even aan het kijken naar het, eh, laatste nieuws. Over... Uh, ja, dat coronavirus. Dat eh, momenteel in China dus heel erg hot is. Sterker nog, ze zijn een, in korte tijd een heel ziekenhuis aan het bouwen. Omdat het ja, toch wel een beetje uit de hand loopt. You made me Take it, take it, ooh wee, baby, baby, baby, love how that sounds, how that sounds. Oh. at what I do. Dripping, dripping, dripping. I'm flipping, flipping, flipping out on you. Look what your love made Look me do. we are going When your love is side by side, you can't tell it apart. Can't tell it apart. muziek van Tamia en uh, Nowhere. Ja, nog even terugkomend op dat virus, het coronavirus, dat neem je dan uh, voor lief. Dan denk je van, nou weet je, China, dat is eh, toch al een eind weg. Maar ik zal je vertellen, er was even sprake van dat er ook mensen, twee mensen die in... Frankrijk, ja, dat ligt toch in de buurt. Frankrijk, daar zijn twee mensen die mogelijk besmet zijn. En die, uh, er scheen, een van die mensen scheen via eh, Schiphol gereisd te hebben. Ja, achteraf blijkt het niet zo te zijn, maar zo zie je maar, het komt dan toch wel dichtbij. B2K maakte deze plaat. Got to be. En hoor je nu bij Van Leeuwen Night. It's not my way to talk to strangers, but I feel already know you. And if you need somebody, I wanna manage you. <laughs> I can tell that you've been through some changes in your past relationships. But come on and walk through that door. Cause I'm what you've been waiting for. Let it all. Girl, we got lots of time. We can talk. Girl be the guy to be in your life. Clubs als Flora Palace Amsterdam, Cartouche Utrecht, de Town Rotterdam en de Marathon in Den Haag. Een magische sfeer en onvergetelijke import. Overdag je stapavond herbeleven met radiopiraten als Radio Disco Action, Satellite Empire, Future Line, Laser FM en Counterpoint. Die vibe, die muziek, dat gevoel vind je terug op Dance Radio. Elke zondagavond van 9 tot middernacht. Vinny Jam at the Downtown Dance Show, where the hottest import classics finally found their home. everywhere. People pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice.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 Used to be a fag hag, such a that's the tango. Skipped the life and dango. A zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home.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 Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They pushed that girl in front of the train, took her to the doctor, sewed her arm on again. Stabbed that man right in his heart. Gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park cause it's crazy after dark. Keep my hand on my gun cause they got me on the run.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 It makes me wonder how I keep from going under. A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song of deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire Number book takers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers. Driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Huh. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, huh. I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an eight-year bid. Now your manhood is took, and you're a make tag spending the next two years as an undercover fag being used and abused to serve like hell. To one day you was found hung dead in a cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth. But now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young.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 Grandmaster Flash and The Furious Five bestaande uit Cowboy, Kid Creole, Melamel, Mr. Ness, ofwel Scorpio en Raheem. Ja man, Nogmaals, je moet voor het goede die eens kijken. Hip Hop Revolution. En eh, dat is echt de moeite waard. Nou, ongetwijfeld misschien eh, een aantal mensen die hem al hebben gezien. Die serie. Vier seizoenen. Vier afleveringen per seizoen. En eh, het ontstaan van de hip-hop wordt daar in uitgelegd. Hoe het allemaal ontstaan is. En eh, ze hebben hun eh, uiterste best gedaan om eh, eigenlijk iedereen die ook maar aanwezig is, die nog in leven is, te spreken te krijgen, een interview mee te krijgen. Dus het is echt een topserie. De moeite waard. Daarvoor de plaats van P2K en uh, Tabi En ik kijk even op de klok. Inmiddels alweer al voor 12 geworden. Man, man, man. De tijd vliegt. Tijd voor Guy. I wanna get with you. I want, I want, I want. going through Cause you got a lot You shown up kicking You're looking hot I wanna get with you If you got the time Baby, we can swing it But you gotta make up your mind Gotta get with you Gonna make you sweat I can't wait Just to make you wet And if I get with you can't forget the crew. So you can get your girlfriend saying, I'm gonna get you, I'm gonna get you. Oh, oh, I gotta get with you. Yeah, I'm to get with you. Yeah, just gotta get with you. Yo, bus, I wanna get with you. Yo. Oh, yeah baby, I want you to get you in your groove. Me and my crew. of the Deze gebleven. Guy in 1988, The Future in 1990 en Guy 3 in 1999. Ja, en uiteindelijk ging iedereen zijn eigen weg. Hier hoor je nog even die goede oude plaat van Guy en I Wanna Get With You. En daarmee komen we ook weer aan het einde van deze aflevering van, van Leeuwen Late Night. En dat geeft nog even de tijd om te vermelden dat je uiteraard dit programma ook weer kan terugbeluisteren via Mixcloud, Mixcloud via Dance Radio of Mixcloud via DJ Frank van Leeuwen. Zoek daar eens op. En eh, ja, daar staan alle afleveringen van de afgelopen tijd. En die kun je daar terug beluisteren. En het leuke is dat ook eh, dit programma hooggenoteerd staat in de R&B-lijst. Momenteel staat de aflevering van vorige week bijvoorbeeld op de 31ste plaats. Dus dat is leuk. Klik het aan en eh, zorg dat hij misschien een keer op een dag op nummer 1 staat. Ja, dat is leuk. Van Leeuwen 4 voor 12. Dat betekent dat ik nog een mooie plaat voor je heb uitgezocht. Een eh, wat recentere plaat. Een plaat uit 2019. Eh, Muziek van Cool Million hebben vorig jaar natuurlijk hun uh, cd uitgebracht. Stronger, met eh, onder andere D-Train. En nog een aantal eh, artiesten, waaronder deze plaats. Matthew Winchester. De plaat heet Keep On. Wat mij betreft, een goed weekend. Ik hoop dat het weer een beetje meevalt. dat de storm nog even wegblijft Tot volgende week. Ja. Wij spreken elkaar volgende week weer. Tot dan, hoi. easy And life hasn't always been good to you yeah. It's not about what we can see, so we just got to keep on pushing through. We may feel like you're just on a treadmill going nowhere, but always lift your head up high. Don't stop dreaming and believing, cause there's nothing to fear. You may be down, but the truth is. You gotta keep on moving and don't give in. And never let the struggle stop you. And don't you ever stop until you reach the top. You gotta keep on moving and don't give in. Keep on moving and don't give in. And never let a hurdle stop you. And don't you ever stop gonna keep on moving and don't give I know you're tired and broken, and your back's against the wall. Yeah, what you are trying ain't working, but don't look down, stand tall. It doesn't matter how many times you try, keep trying, and then try again. sometimes to get them going. You will see. You'll get there easy and keep moving. I'm gonna keep on moving and don't give in. Never let the struggle stop you.